1 uur. Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. Kunduz was gericht tegen Taliban-strijders die het vuur openden op Amerikaanse strijdkrachten. Dat zegt het Amerikaanse leger. Bij het bombardement werd een ziekenhuis geraakt waar tenminste 19 mensen om het leven kwamen. Veel slachtoffers waren medewerkers van Artsen zonder Grenzen. Het doelwit bevond zich volgens de VS niet in het ziekenhuis, maar daar vlak in de buurt. Amerikanen gaan onderzoeken hoe het kan dat er een ziekenhuis werd getroffen. De Verenigde Staten hebben medeleven betuigd aan familie van de slachtoffers. Het dodental na een aardverschuiving in Guatemala is opgelopen tot 56. Volgens de autoriteiten worden nog minstens 350 mensen vermist. De zoektocht naar slachtoffers van de aardverschuiving werd vanmorgen hervat. In een dorpje in de buurt van Guatemala-stad werd een hele wijk bedolven onder het puin. Hevige regenval zorgde ervoor dat een lawine van aarde, stenen en bomen langs de heuvel naar beneden gleed. De man die in de Amerikaanse staat Oregon negen mensen doodschoot op een school pleegde zelfmoord voor de politie hem kon arresteren. Eerder werd gezegd dat hij in een vuurgevecht met de politie was gedood. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens getuigen van het drama had hij het gemunt op christenen. Bij een busongeluk in de Britse stad Coventry zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een jongen van acht en een vrouw van in de zeventig. Zes anderen raakten gewond. Een dubbeldekkerbus reed aan het begin van de avond een supermarkt binnen. Het jongetje zat boven in de bus en was op slag dood. De vrouw liep op straat en werd door de bus geschept. Uitslagen de Eredivisie. NEC won vanavond thuis ruim van ADO Den Haag. Het werd in Nijmegen 4-1. Willem II speelde tegen Pek Zwolle. Dat duel eindigde in winst voor de Zwollenaren 0-1. De wedstrijd Rode JC Cambuur eindigde in een gelijkspel 1-1. En Excelsior heeft zijn tweede zegen van het seizoen binnen. Het versloeg FC Utrecht met 1-0. Het weer, vannacht is het op veel plaatsen bewolkt en kan plaatselijk mist ontstaan.